Van der Linde met het NOS-journaal. Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Nederland... achter McLaren-coureur Oscar Piastri. Lang leek Lando Norris tweede te worden in Zandvoort... maar kort voor de finish viel hij uit met een olielek. Isaac Hadjar werd verrassend derde. De Fransman pakte zo zijn eerste podiumplek in de Formule 1. Voor Norris is het een harde klap in de strijd om de wereldtitel. Het gat tussen leider Piastri is vergroot van 9 tot 34 punten. Israël zegt dat het de woordvoerder van de gewapende tak van Hamas heeft gedood. De militante beweging heeft niet op het bericht gereageerd. Abu Ubaida verscheen jarenlang in videoboodschappen van Hamas. Afgelopen vrijdag was zijn laatste verklaring. Hij zei toen dat Hamas-strijders in Gaza-stad klaar waren om te vechten tegen het Israëlische leger. Israël wil die stad helemaal bezetten. Vrijdag werd de eerste fase van het offensief aangekondigd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza werden vandaag zeker 18 mensen gedood, melden ziekenhuizen. In Geleen zijn drie mensen overleden bij een botsing tussen een scooter en een motor. Het gebeurde vanmiddag in het buitengebied van de Limburgse plaats. Twee slachtoffers waren op slag dood. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Prinses Margriet-tunnel in de A7 tussen Sneek en Jouren gaat morgenochtend na bijna drie jaar weer helemaal open. Dat is een paar maanden eerder dan gepland. Maar het verkeer kan niet ongehinderd doorrijden. Tussen Jauren en de tunnel wordt het asfalt vervangen en dat gaat vijf weken duren. In 2022 moest de Prinses Margriet-tunnel dicht... omdat er een van de tunnelsegmenten omhoog kwamen. Later bleek dat er bij de aanleg in de jaren 70 te weinig staal was gebruikt. Het weer vanavond en vannacht vooral in het oosten regen, maar ook op andere plaatsen kans op stevige buien. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen zon, wolken en regen en het wordt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor Watergaasmeer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 Tell them I just been shot down in the bullets. breath I will fight to take. Folks used to warn me about man. I'm in trouble. I'm in real big trouble. I'm in real big trouble. You got anything to say, girl?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 phone. She talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine.